toekomstige leider Kim Jong-un dan zijn debuut in het openbaar zal maken. Hij is de zoon van de huidige leider Kim Jong-il en werd vorige week op het partijcongres gepresenteerd als de opvolger van zijn vader. Het weer, vannacht is het helder en droog.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 Number one for the beat. It's DJ Malzo in the mix. Only on Danceport FM and ZFM. Your in het zand. is ZFM Zandvoort. It's Nightwalk. House Vibes. Hosted by DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo. In the mix with Nightwalk. Hi, darling. The kids say they love you. Hey, baby. Is everything fine with you? Please forgive me. But I'm trying not to cry. zondagochtend is maar niet bekijkt. We zijn beland in de tweede uur van de Nightwalk. En dat betekent tot aan 1 uur niemand minder dan onze eigen resident DJ uur lang live in de mix met zijn Global House Vibes. Hetzelfde programma heeft hij ook op eh, Dance for the Vet. Met als opening The Raw Band The Clouds Across the Moon. Dat nu hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance for the Vet. DJ Mouse tot een 1 uur in de mix op de radio. DJ Mouser met zijn Global House Vibes. Global House Vibes with DJ Malvo. House Vibes with DJ Maldo. NW Nightwalk in the mix tonight. Heart is wearing Prada skirts, real tight. Temperature is rising, feeling tonight. Heart is wearing Prada skirts, real tight. Temperature is rising, feeling tonight. Heart is wearing Prada skirts, real tight. Temperature is rising, feeling tonight. Heart is wearing Prada skirts, real tight. Temperature is rising feel it, feel it, feel it. Feel it. Het beste van dance in de mix op de radio. Ik weet het niet hoor, maar volgens mij is de microfoon een beetje overleden. Ik vind hem een beetje broer klinken of mijn koptelefoon is overleden. maar zo nog een klein half uurtje hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance voor de Web. state of mind. music was something you could not see on TV. When electronic music was something so underground it never saw the light of day. When it was deep. When it was raw. Well, I'll let you in on a secret. Today's the day we take it deep again. Just some blow your mind state of music. Back to when it was more than a sound, more than a fashion statement, more than a cool thing to be doing back when if you didn't know the dance of the week, we could not care less. This is a middle finger to all the people that feed the hype, all the people that feed off the hype. This hype is the other way around. This is electronic drugs. provide a state of mind. DJ Mauzo, Jolanda Bicol, leuke dingen komt ook weer een einde. We horen het afgelopen uur niemand minder dan onze eigen resident DJ Mauzo. Een uur lang live in de mix met zijn Global House Vibes. Gelijknamig programma heeft hij op eh, Dance for the Fam. Ik meen op de donderdag en ook af en toe geloof ik op de zondagavond. CFM Zandvoort, dit was de Nightwalk. Ik wens je nog een hele fijne zondagochtend. Doe het voorzichtig, doe het veilig, doe het rustig. En wij spreken elkaar volgende week zaterdag weer vanaf 11 uur... live hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk.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 Als die zich voordoen kunnen automobilisten de controle over hun voertuig verliezen, zegt het bedrijf. De problemen kunnen zich voordoen bij Mercedes-modellen van de C- en de E-klasse. Het is niet duidelijk of er in de Verenigde Staten ongelukken zijn gebeurd door de problemen met de stuurbekrachtiging. In Belgrado hebben enkele duizenden mensen geprotesteerd tegen de Gay Pride die vandaag in de stad wordt gehouden. Het protest was georganiseerd door een conservatieve organisatie die homoseksualiteit tegen natuurlijk vindt en een gevaar voor de traditionele familiewaarden. De demonstranten willen dat de homoparade wordt verboden. In 2001 werd voor het eerst en het laatst een gay pride gehouden in Servië. Die werd toen verstoord door rechtsextremisten. Een rustig verloop van de gay pride dit jaar is belangrijk voor de huidige regering. Servië wil graag lid worden van de Europese Unie en moet daarvoor hervormingen doorvoeren en de mensenrechten respecteren. Bij de parade vandaag zijn zo'n 5000 politieagenten op de been. CSU-leider Horst Seehofer vindt dat Duitsland de grenzen moet sluiten voor migranten uit vreemde culturen, zoals Turken en Arabieren. In een interview met het blad Focus zegt Seehofer dat de regering zich meer moet concentreren op de integratie van buitenlanders die al in Duitsland wonen. Volgens Seehofer hebben niet-westerse migranten meer moeite met integreren dan andere migranten. De conservatieve Beierse partij CSU is de zusterpartij van de regeringspartij CDU. De oppositie in Duitsland heeft veel geprotesteerd tegen de uitlatingen van Seehofer en eist dat hij zijn excuses aanbiedt. In Rotterdam heeft Jonge Oranje de eerste...